president Assad had gevraagd te helpen bij de verdediging van Manbij tegen Turkije. Ankara maakte onlangs bekend dat het een offensief voorbereidt... tegen wat ze noemen de terroristen in Manbij. Daarmee wordt gedoeld op de Koerdische strijders in de grensstreek. Rusland, bondgenoot van Syrië, zegt blij te zijn dat Manbij weer onder controle staat van Damascus. De Koerdische milities in de grensstreek werden in de strijd tegen IS e gesteund door de Verenigde Staten. Maar president Trump kondigde vorige week aan dat hij de Amerikaanse militairen zal terugtrekken. De duizenden euro's die lezers van Der Spiegel schonken aan de in opspraak geraakte journalist Klaas Relotius zijn goed terechtgekomen, zegt zijn advocaat. Relotius haalde dit geld op voor een liefdadigheidsorganisatie en die heeft bevestigd het geld te hebben ontvangen. Begin deze maand meldde het Duitse weekblad dat Relotius op grote schaal had gelogen in zijn bijdrages. Citaten en feiten waren verzonnen, ontdekte een collega. Relotius zegt spijt te hebben van zijn daden en te betreuren dat Der Spiegel reputatieschade heeft heeft opgelopen door zijn gedrag. Bij een hek van een Zuid-Koreaanse overheidsinstantie zijn gegevens van zo'n duizend Noord-Koreaanse vluchtelingen gestolen. De hek was bij de dienst die overgelopen Noord-Koreanen helpt een nieuw leven op te bouwen in Zuid-Korea. Seoul denkt dat Noord-Korea erachter zit, maar die ontkent elke betrokkenheid. Het Britse postbedrijf Royal Mail heeft geblunderd bij de uitgave van een speciale D-Day postzegel. Die had samen met tien andere zegels komend jaar moeten uitkomen, omdat het dan 75 jaar geleden is dat de bevrijding van West-Europa werd ingezet. Maar waar er een foto had moeten staan van de landing in Normandië, stond er een van de Amerikaanse militairen die aan land gaan in Nederlands Nieuw-Guinea. Het Britse postbedrijf werd gisteren op de vergissing gewezen. Het weer in het zuidoosten zon, op andere plaatsen veel bewolking. In het zuidwesten is het mistig. De bewolking breidt zich langzaam uit naar het zuidoosten... en het wordt 2 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Vertraging op de A12 van Utrecht naar Duitsland bij Zevenaar, 7 kilometer.